Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Pakistan gaan mensen woedend de straat op. De populaire oud-premier Gaan is daar vandaag gearresteerd. Dat gebeurde in de rechtbank, vertelt correspondent Aletta André. Gaan is sinds zijn afzetting niet minder populair geworden. Hij en zijn supporters denken daarom dat de rechtszaken tegen hem... en dat zijn er meer dan 100 politiek gemotiveerd zijn... Twee maanden geleden vormden zijn supporters nog een menselijk schild om zijn arrestatie te voorkomen. Want als Khan op vrije voeten blijft, dan zou hij de verkiezingen van later dit jaar best wel eens kunnen winnen. Bij de rellen zijn meerdere gewonden gevallen en tenminste één dode. De overheid heeft het internet in Pakistan deels uitgezet, zodat demonstranten geen info krijgen over waar de rellen zijn. De Amerikaanse oud-president Trump moet een schadevergoeding betalen van 5 miljoen dollar aan een schrijfster. De vrouw spande een zaak tegen Trump aan. Hij zou haar ooit hebben verkracht. De jury vond verkrachting niet bewezen, maar de oud-president moet wel de schadevergoeding betalen voor seksueel misbruik en smaad. In Oekraïne is vandaag een Franse journalist omgekomen. Hij was in de buurt van Bakhmut bij het front om een video te maken en kwam om bij een raketaanval. De journalist werkte voor persbureau AFP. Sinds het begin van de oorlog zijn negen journalisten omgekomen in Oekraïne. De halve finale van het Eurovisie Songfestival is een uurtje bezig... maar de start van het programma liep niet helemaal vlekkeloos. Ik klinkt een beetje blikkerig, misschien zijn er al technische problemen. We bellen dus in via de telefoon voorover. Dat was eh, commentator Cornald Maas, die eh, zoals gebruikelijk het liedjesfestijn verslaat. Na een kwartier deed de lijn het weer en konden we ook mede commentator Jan Smit horen. De kop is eraf met Noorwegen en ook de technische problemen zijn verholpen. Ook namens mij een hele goedenavond. avond. Ja, het festijn werd geopend door Noorwegen. De Nederlandse inzending Mia en Dion is als een veertiende aan de beurt. Het weer op de meeste plaatsen regen. In het zuidwesten trekken de buien vanavond weg.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 Van harte welkom luisteraars. Twee uur lang, heerlijke ballads. Dit is Suzette Vloed, ik ben Charles en uh, ga lekker zitten en geniet met mij. De prachtigste nummers komen voorbij. We starten met Enya. NIA was dat met uh, Orinoco Flow. Sail wordt het ook wel genoemd. Ja, luisteraars, allemaal lekker muziek vanavond. U kent vast ook het nummer nog wel van Anyone Who Had A Heart. Wat Dusty Springfield altijd zo mooi vertolkte. Eh, maar ook Shelby Lynn doet het op een hele rustige, relaxte, speciale manier.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 You couldn't really have a heart and hurt me like you hurt me be so untrue what am i to do every time you go away i always say this time it's goodbye dear loving you the way i do i take it back without you i die dear take me in his arms and love me too. You couldn't really have a heart and hurt me like you hurt me and be so untrue. What am I to do? niet nodig om een nummer fantastisch te laten klinken. Eh, als je ook maar beschikt over een mooie zangstem. En een mooie zangstem heeft Shelby Lynn. Want daar luisterde u naar. Anyone Who Had A Heart. Nou, ook Annemieke Vos heeft een hart voor mooie muziek. Zij vraagt om eh, Eros Ramazzotti met Musica E. Anemiek speciaal voor jou. Guardare più lontano e perdersi se stessi. La luce che rinasce coglierne i riflessi. sento ancora le voci della strada dove sono nato. Mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà. E sotto il sole che fulmina i cortili, le corse polverose dei bambini che di giocare non la smettono più sul tetto. Tutto questo per me, questo dolce arpeggiare, musica da ricordare. È dentro di me, fa parte di me. Cammina con forse cambierà nella testa della gente la mentalità di chi ascolta ma non sente prima che il silenzio scenda su ogni cosa quel silenzio grande dopo l'aria esplosa Wat een muzikaal spektakel. Een, eh, nummer van maar liefst 9 minuten en 40 seconden. Nou, Annemiek, je hebt uh, ruimschoots kunnen genieten van Eros Ramazotti met Musica. E, fantastisch. De Beatles die hebben weinig Close Harmony liedjes gezongen. Ik ken er eigenlijk maar één waarvan ik echt kan zeggen... van nou, dat is een, echt een Close Harmony nummer. En dat heet Because... is new. Ja, als je nog maar één vriend over zou hebben, wie zou dat dan moeten zijn? Nou, jij natuurlijk. Dan Seals, die zingt daar prachtig over.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 Ja, als je dan eh, naar het plaatje kijkt wat erbij hoort... Eh, een illustratie wat mogelijk op de plaathoes heeft gestaan van Dance Hills... Ja, daar kan je al janken. Althans, ik wel hoor. Want eh, daar zie je twee van die hele kleine jongetjes... Eh, eh, arm om hun schoudertjes heen een landweggetje aflopen. En dan, ja, dan word ik helemaal nostalgisch van. Weet u dat? Ik vind het zo prachtig. Ik vind het ook een, ontzettend mooi nummer. One Friend. Je hoort het eigenlijk heel weinig. nou ja, daarom denk ik, nee, laat ik het nou eens draaien. zingen Ik ben gewoon stapel ik op jou. I'm so in love with you. Dat waren de Buffoons uit Enschede. Ook een groep die dus eh, gespecialiseerd is in het eh, zingen van close harmony. En ik heb zo ooit een keer, ik heb het al eerder verteld... gezien in Haarlem in Club Palermo. Discotheek Palermo was dat. Zat in de krul mijn elleboog gestegen. Zijstraat van de Zeilstraat in Haarlem. Daar traden ze live op. En ik wist niet wat ik hoorde dat ik binnenkwam, want het klonk echt slak zo. Ze had een prachtige apparatuur bij zich met, eh, met zo'n ouderwetse bandecho. Hè, dat geeft dan die mooie galm op de zang. En eh, ja, nou, het klonk, klonk geweldig. Wally Tax en de Outsiders, die heb ik daar ook gezien trouwens. was ook een eh, hele amusante groep met vrolijke muziek. We gaan verder met Le Lac Majeur. En dat kennen we alleen maar van... Althans, ik ken dat alleen maar van Mort Schumann. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lire sont en Et le pauvre vin italien. habillé de paille pour rien. Des enfants crient. Bombardement, C'est de leur âge et de leur Majeur, ja, het kan bij een meer natuurlijk ook makkelijk sneeuwen. En eh, als het meer dan ook nog bevroren is, dan eh, kan je schaatsen in de sneeuw. Mark, Mort Schumann eh, was dat, luisteraars. En de volgende is een beetje nostalgisch. We gaan even terug naar de jaren 50.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 Klopt helemaal, heeft hij helemaal gelijk in. Hij leek een beetje op uh, eh, Jacques Kloes. We kennen Jacques Kloes nog wel, van de Disneymans Band hier uit Nederland. Die opera, die opera, we all like the opera. Dat nummer, u kent het vast wel. En eh, ja, Sjaak leek een beetje op Dean Martin. Niet zozeer wat zijn stem betreft, maar wat zijn uiterlijk betreft. En eh, daarom had Sjaak ook altijd allemaal dames om hem heen hangen. Want ja, Dean Martin, alle dames, of bijna alle dames, want smaken verschillen natuurlijk. Ja, die vielen voor de man. Dat kan zomaar gebeuren. En ehm, de Easy Beats uit de jaren 60. Hello, how are you? patterns on my window pane and thoughts of you shimmer softly in my mind again, my love. I remember so well. So well, so well. This was your time of year, and I wish you were here. ook weer een eh, nummer waar ik speciale herinneringen aan heb. dat zijn eigenlijk hele rare herinneringen. Ik zal het u uitleggen, want ik zat in een concertgebouw in Amsterdam. Nee, nee, eh, nou, nou, nou, lieg ik. Nee, het was de RAI in Amsterdam. Die heeft ook een mooi theater. En daar zat ik naast Mathilde Willink. Die leefde toen nog. En veertien dagen later zou ze eh, dood in bed gevonden worden. Ik geloof nog steeds niet duidelijk waar ze nou aan overleden is. Men denkt aan zelfmoord, maar ze zou ook al heel goed omgebracht kunnen zijn. Het blijft allemaal een mysterie. Het was een dame die eh, heel... Eh, ja, hoe zeg je dat? Eh, op een hele aparte manier gekleed ging. En het was, meen ik, de echtgenoot... of in ieder geval de vriendin van Karel Willing. En dat is wel weer een hele beroemde schilder. en waarom zeg ik dat nou? Nou, dit liedje wat ik zojuist draaide, Wish You Were Here... dat waren Marvin, Welsh en Ferrer. En we waren in de rij bij een concert van Marvin, Wells en Ferrer. Cliff Richards was erbij, Oliver Newton-John was erbij. En Mathilde Willink, die helaas niet meer is. Maar ik noem maar speciaal nog even Angel of the Morning vooruit. Mathilde, voor jou. There'll be no strings to bind your hands. Not if my love can't bind your heart. Uit de jaren 60. P.P. Arnold was dat met de eh, Angel of the Morning. En als u nou heel stil bent, kunt u ze horen.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 Als je dus eh, naar de radio luistert, dan hoor je eigenlijk Voices eh, in the Sky. Want via FM en via ook het internet, met kabels en zo... Hè, maar die gaan dan weer onder de grond door, geloof ik. Nou, in ieder geval, Voices in the Sky kan ook via de radio... als je naar de FM luistert. En dit waren de Moody Blues. En ik denk dat ik er een hoop mensen plezier mee gedaan heb. In ieder geval mezelf. Nou, je mag jezelf toch ook wel eens strelen. Hè? Als het om muziek gaat, zeker. Eh, wat had ik nog meer voor u in petto? Nou, ook nog een hele mooie van eh, de heren Seals en Croft. En dat nummer, dat heet Jessica. Jessica, dear Jessica, forget me not and won't you try to write to me? wedding day. Jessica, my Jessica, you look just like a painting in your dress of white as you walk away. But just remember who taught you how to give. I'll dress in black and cry upon my pillow when each day is through. Jessica, my Jessica, the flowers in the fields will bow their heads today. i I'm feeling blue. But just remember who taught you how to care anywhere I can find the little Jessica was dat van eh, Seals and Croft. Ik draaide zojuist een nummer van eh, Dan Seals, One Friend. En eh, het duo Seals and Croft, ja, die hebben ook een aantal tweestemmige nummers opgenomen, waaronder Jessica. Ik heb nog maar 40 seconden te gaan, luisteraars. Dus daar kan ik weinig muziek meer in kwijt in die 40 seconden. Maar ik kom straks nog een vol uur bij u terug met Tussen App en Vloed. Het programma op de dinsdagavond tussen 10 en 12 uur... waarbij allerlei mooie ballads voorbij komen. Mijn naam is Charles Duif en heeft u verzoekjes, u mag ze appen.